Vries. Peter R. Vries heeft bewonderaars in alle kringen van de samenleving... en is geliefd in alle delen van ons land... Een heldhaftige bestrijder van onrecht. Een barmhartige steunpilaar voor mensen in nood. Alsma zei ook nog dat de politie snel en professioneel heeft opgetreden. Er zitten twee mannen vast voor de aanslag. Een vrachtwagenchauffeur is opgepakt voor een dodelijk ongeluk in Rotterdam vanmorgen. Daar werd een motoragent doodgereden. De vrachtwagen reed daarna door. De politie onderzoekt nu of de opgepakte man inderdaad achter het stuur zat. Feestcafé de Après Ski Hut in Rotterdam blijft de komende dagen dicht door een corona-uitbraak. Om hoeveel besmettingen het gaat hebben ze niet bekendgemaakt. En vrijdag besluiten ze of ze weer open de politie heeft bij het boerenprotest in Den Haag een vrouw van 19 aangehouden. Ze zou vanochtend in Gouda met een trekker een fietser hebben aangereden. De fietser werd ingehaald door een groep trekkers op weg naar Den Haag. En daarbij geraakt. Hij raakte, raakte licht gewond. De trekker reed daarna door, maar werd dus gespot in Den Haag. Honderden boeren protesteren daar tegen het stikstofbeleid. Er zijn volgens de organisatie opvallend veel jonge boeren. Ja, nou, ik vind dat wel een goed teken. Ik denk dat juist de jongeren er moeten staan, want wij moeten verder. En, uh, en het is denk ik vooral de jongeren die zien dat de toekomst wel steeds meer in gevaar wordt. Omdat wij er ook wel minder zin in krijgen. Dus het is ook goed om te zien dat juist de jongeren die hier staan. En eh, dat moet ook. Het weer. Af en toe zon, maar er kan vanmiddag ook een buitje vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen verandert er weinig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 door een ongeluk vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en de Schipholtunnel staat 3 kilometer.